Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Vier agenten zijn om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag in de Tsjetsjense hoofdstad Grozny. Drie anderen raakten gewond. De aanslagpleger blies zichzelf op tijdens festiviteiten ter ere van de verjaardag van president Kadirov. Hij werd bij de ingang van de feesthal tegengehouden door agenten. Daarna bracht hij de explosieven op zijn lichaam tot ontploffing. Militairen van de Afrikaanse Unie hebben samen met het Somalische leger de stad Barawe heroverd op de radicaal-islamitische organisatie Al-Shabaab. De Somalische stad Barawe is het belangrijkste bolwerk van de militanten dat tot nu toe is ingenomen. De havenstad speelde een belangrijke rol bij de aanvoer van wapens, maar ook van voedsel. Al-Shabaab is gelieerd aan Al-Qaeda en heeft Barawe zes jaar in handen gehad. De man die gisteravond met ebola-verschijnselen de huisartsenpost in Dordrecht binnenkwam, heeft volgens het RIVM malaria. De patiënt werd gisteravond onwel in de huisartsenpost. Hij had hoge koorts en hij vertelde dat hij in Sierra Leone was geweest, waar ebola heerst. De parlementsverkiezingen in Bulgarije van vandaag worden waarschijnlijk een overwinning voor de conservatieven van ex-premier Boyko Borisov. Volgens de eerste peilingen krijgt zijn partij een derde van de stemmen. De Socialistische Partij lijkt af te steven op een zware nederlaag met hooguit 16% van de stemmen. Het waren de tweede parlementsverkiezingen in nog geen anderhalf jaar. Bulgarije kampt met een zware schuldenlast en de armoede neemt ook snel toe. In de eredivisie is de wedstrijd tussen AZ en FC Twente geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Voor AZ scoorden Muren en Tankovic en voor Twente Eblicio en Zier. Feyenoord boekte de eerste competitiezege in de Kuip van dit seizoen. Tegen Groningen werd het 4-0. PSV won eerder op de middag in eigen huis met 3-0 van Excelsior. En in de Amsterdam Arena speelden Ajax en Pexwolle gelijk. Dat bleef 0-0. Het weer hier en daar een bui. Vanavond in het noordoosten kans op mist.